Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Geen speciale Commissie voor de rechter gesleept. Ze vinden dat ze ten onrechte worden bestempeld als verspreiders van nepnieuws en eisen rectificatie. Een EU-bureau had drie berichten van Geen Stijl, de Post Online en de Gelderlander, eigendom van de persgroep, aangemerkt als desinformatie en dat vermeld op een website. Na protest werden de beschuldigingen tegen Geen Stijl en de Post Online verwijderd, maar er kwam geen rectificatie. De beschuldiging tegen de Gelderlander bleef staan. De zaak van de mediabedrijven tegen de Europese Commissie dient op 14 maart in Amsterdam. Syrische regeringstroepen zijn de regio Afrin binnengetrokken om de Koerdische strijders daar te helpen bij de strijd tegen Turkije. Afrin is in handen van de Koerden en wordt sinds vorige maand belegerd door Turkse troepen en pro-Turkse Syrische rebellen. De Koerden zeiden onlangs dat ze willen samenwerken met iedereen die bereid is hen te helpen... en dus ook met het leger van president Assad. ING wordt eigenaar van Makelaarsland. De bank krijgt 90% van de aandelen in handen. De rest blijft eigendom van oprichter Jeroen Stoop. Makelaarsland is de grootste internetmakelaar van Nederland. Klanten doen bij de verkoop van hun huis veel zelf... en betalen daardoor minder courtage. Ook na de overname door ING blijft Makelaarsland zelfstandig werken. Koekjesfabriek Jacques Vechter in Hoge Zand is failliet. Het bedrijf is vooral bekend van de vechtersrolletjes... die rond de jaarwisseling veel worden gegeten in het noorden en oosten van het land. De verkoop daarvan liep nog goed. Het bedrijf kwam in de problemen door de productie van andere koekjes... waarbij de concurrentie veel groter is. Ook raakte de bakkerij een grote klant in Duitsland kwijt. Bij Vechters in Hoge Zand werken 24 vaste medewerkers. De curator heeft goede hoop dat het bedrijf kan worden overgenomen. Het weer, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden. Maar door de wind voelt het kouder aan.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 De techniek is in handen van mij, Casper Geurensson. Herhaling om 8 uur de raadsvergaderingen live op ZFM Zandvoort. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. 106.9 ZFN I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well. Ja, dames en heren, nog even voor de herhaling. Straks de ZFM raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. Om 18 uur zullen we live overschakelen naar de raadzaal. zal gaan over eh, interpellatieverzoek GBZ eh, parkeren. Toekomstperspectief kunst- en strandzonering Noord-Holland. Delegatie WOB bevoegdheden. Dan gaat het over ingekomen post. En vervolgens het verslag van de vergadering van 23 januari 2018. En vervolgens de sluiting. Maar George Michael met Too Funky. Ja, dames en heren, we zullen zo overschakelen naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort.